Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een droneaanval op een legerbasis in Israël zijn vier militairen gedood. Ook zijn er tientallen gewonden. Verslaggever Sander van Hoorn noemt het een bijzondere aanval. Eerst werden er gisteravond als afleiding raketten afgevuurd... met kort daarna dus twee drones. Eentje is er uit de lucht geschoten... en de andere die is eh, volgens Hezbollah onder de radar gedoken... en bij dat Israëlische dorpje naar een legerbasis toegevlogen... Eh, bestuurd dus, van afstand. Heeft daar een raket afgevuurd en zich vervolgens ook nog te pletter gevlogen. Het ding zou terecht zijn gekomen op de kantine van de basis... waar op dat moment veel militairen zaten te eten. Hezbollah zegt dat ze met meer van dit soort aanvallen zullen komen... als Israël doorgaat met vechten in Libanon. Het is een zooitje bij de diensten die onder meer checken of bedrijven zich aan de milieuregels houden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS met regionale omroepen. De omgevingsdiensten, zo heten ze officieel, hebben te weinig personeel... en de mensen die er wel zijn hebben vaak niet de juiste training. Deze journalist legt uit wat die omgevingsdiensten moeten controleren. Dat is bijvoorbeeld de vergunningverlening en het eh, toezicht en handhaving. Milieu, zoals ze dat noemen. Denk dan aan de controle bijvoorbeeld afval of afvalverwerking... of de controle bij de bouw of bij agrarische bedrijven, bij boeren. Daardoor kan het gebeuren dat bedrijven een te ruime vergunning krijgen... en er daardoor meer afvalstoffen in het water terechtkomen dan eigenlijk de bedoeling is. En de BN'ers die meedoen aan Maestro kunnen over een tijdje wel inpakken. In de Duitse stad Dresden is een orkest voor het eerst gedirigeerd door robots. Op het podium stonden drie armen met lichtgevende batons om het ritme aan te geven. dat dus. Volgens de componist kon het in dit geval niet anders dan door robots. Het stuk is zo ingewikkeld dat een menselijke dirigent het niet goed zou kunnen begeleiden. En je krijgt het weer nog. Een grijze dag met af en toe wat opklaringen, maar er is ook regen. Eerst vooral in het noorden, later zijn er juist buien in het midden en zuiden van het land. Het wordt 9 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een ochtendspits in Noord-Holland op dit moment met weinig bijzonderheden. Het zijn vooral dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Wat wel opvalt is de A10 van Komplein naar Watergraafsmeer. Tussen Volendam en Zeeburg er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is dicht. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten op onthoud Toch op de A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Haven en Eemnes.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 Op 1 januari begint een nieuw team met meer aandacht voor het welzijn van de politiemedewerkers. Het ontbreekt omgevingsdiensten aan deskundig personeel. Daardoor worden milieuovertredingen vaak niet ontdekt. Onder meer lozingen op het riool worden onvoldoende gecontroleerd. Bij een droneaanval op een legerbasis in Israël zijn vier Israëlische militairen omgekomen.